11 uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een Europees coronaprotest in Brussel waren vandaag enkele honderden Nederlanders aanwezig. Volgens Vlaamse media waren ze in festivalstemming. Het protest was gericht tegen het coronapaspoort en het verplicht dragen van mondkapjes. In totaal trok de demonstratie enkele duizenden deelnemers. Toen de betogers naar de gebouwen van de Europese Unie wilden... werden ze door de politie tegengehouden en werd de sfeer even grimmig. Tot ongeregeldheden kwam het niet. In België mag vanaf 9 juni weer worden gezoend en geknuffeld door mensen die vrienden of familie bezoeken. Omdat het de goede kant op gaat met het aantal coronabesmettingen worden de regels versoepeld, meldt Omroep VRT. Verder gaan de binnenruimtes in de horeca weer open en mogen terrassen langer open blijven. Ook mogen Belgen straks binnenshuis weer vier mensen tegelijk ontvangen. In Koevoorde is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat hij zijn hoofd heeft gestoten tegen een lage brug. De politie onderzoekt dat nog. De schipper is aangehouden om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. Aan boord waren vier jonge mensen, maar hun leeftijden zijn niet bekend. In Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya had opgeroepen tot protestacties precies een jaar na de arrestatie van haar man. Onder meer in Berlijn, Warschau, Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen schijnt op veel plaatsen de zon. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg.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 DJ our knowledge were your weapon, it would be well earned. If we were made in his image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but they feel us just the same. you supersonic. sessions rocking with the sound of DJ Cavistelli. Mr. Chiavistelli's DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. Listen up. sex me, be there to squeeze me, be there to hold me, be around me, be there to sex me, be there to squeeze me, be there to hold me. Feel my body, feel my body, feel my body, feel my body, feel my body, feel my body, feel my body. share, share, share. My house is your house, is your house, mine. My house is your house, is your house, mine. My house is your house, is your house, mine. My house is your house, is your house, mine. My house is your house, is your house, mine. My house is your house, is your house. is your house and your house is mine.